Parijs met Matthijs van der Meer. Slipped out the door 2 a.m. yesterday. Me and my friend keeping the night aflame. And as we're walking in the clear light light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what they hit him hard, he doubles up, they take his money and they run, and all I can do is what they thought around his nose. His blood is on his clothes. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes you feel you're up against the world. What doesn't kill ya? What doesn't break? This life it seems can bring you to your knees. You try, you bleed, then finally you breathe. She wants a dream that kept me up at night couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's what Hallo, hallo, hallo daar. Een hele goede avond. 5 over 6. En het is 13 oktober. Luister naar de 84 e aflevering meer Matthijs. En heb je al buiten gekeken? Zo ja. Lekker dat je binnen zit, hè? Zo, Radio 501 luisteren op deze geweldige, herfstige zondag. En als je nog niet naar buiten hebt gekeken, doe het ook maar gewoon niet. Kijk maar op buienradar en uh, bedenk je eens over hoe lekker het is om toch binnen te zitten. Want het is echt ruk. Het is heerlijk om je Ben in de studio te zetten. Maar Ariatte die ging net naar buiten en die zag ik ook gelijk weer binnenkomen. Die had zoiets van, <laughs> nee, daar gaan we niet aan beginnen. Er lagen complete bomen op de parkeerplaats. Het is hels daar buiten, jongens. Maar wat we dan wel even gaan doen, we gaan het, ja, het mooiste eh, van dit soort dingen, we gaan er even iets leuks van maken. Als je nou gewoon de radio even kei en keihard zet, dan gaan we deze track aanzetten, ramen open en uit volle borst meezingen. weinig mensen die dit ook kunnen hebben hoor. Ik heb nou, de, ja, levensgevaarlijke tafereelen gezien onderweg hier naar de studio. Echt complete bomen op de weg. En daar zaten we bij eh, Elsa Beckman in huis. En ineens begonnen de lampen te knipperen. En de Albert Heijn had de stroomstoring. Het is echt chaos. Nu al de hel van 2013.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 I can call you. Dead. LML, Paul Simon op Radio 501. Ja, jarig vandaag die Paul Simon. Is ook al een oude lul eigenlijk. Ik heb het eigenlijk mezelf heel makkelijk gemaakt vandaag. Want ja, met weer als dit is het gewoon heel makkelijk om een, eh, een showtje vol te draaien. Want er zijn zat platen die uh, regen gerelateerd zijn. Dus we maken er het thema van kut weer op Radio 501. En wat is nou jouw plaat die jou echt nou, door de regen heen sleept? Je mag je verzoekjes droppen op de babbelbox of op Twitter. Het meer En als je een nummer hebt, dan bel je maar even of zo. Nee, nee, nee, nee. Geen goed idee. Een berichtje. Dat is misschien een beter idee. Elsa, Elsa, de Elsa Pekman is er ook. Je microfoon zit aan, Elsa. Hoi. Oh. Hi. Heb jij nog wat regenplaatjes? Uh, Stormy Weather van Billie Holiday. Gek. And why does it always rain on me? Van Travis. En niet alleen op jou hoor, eh, iedereen is te lul vandaag zo'n beetje. Als je buienraden bekijkt, het is ongelooflijk. Die vlek die over Nederland trekt, en maar niet weggaat. Echt heel erg. Maar ja, Blind Melon, ja, ze dus, dus heet het niet voor niets Blind Melon. Die heeft het niet helemaal begrepen, want die heeft een nummertje gemaakt dat heet eh, No Rain. Ja, was het maar zo'n feest. zitten er toch flink naast. No Rain van Blind Melon. Maar ja, ze heet ook niet van iets Blind Melon natuurlijk. We gaan even door met ja, nog meer eh, regenplaatjes, denk ik zomaar. Hoewel, nee, ah, ook regen. Van een hele mooie dame die ik ooit, eh, ja, ooit ik, heb een kusje van haar mogen ontvangen. De dame heet Beth Hart en het nummer... Caught Out in the Rain. Garden James House. Got Out in the Rain op Radio 501. En er zijn heel veel meer platen eigenlijk die met regen te maken hebben. Dat heb je deze bijvoorbeeld. Daar heb ik nog een paar seconden om hem af te zetten, want er is nog veel meer trouwens. oh, oh ja, dit is wel een mooie. Ik denk dat ik deze maar gewoon ga doen. Sorry Jermaine Jackson, <laughs> maar nee, die komt er niet in op Radio 501. When the rain de rain start, ja, geheel in het thema van het uh, kutweer van vandaag. Maar ja, het <laughs> valt toch een beetje tegen. Ik had misschien even van tevoren moeten luisteren naar die track van Bertolf. Even heel iets anders. Even de regen vergeten. Een klassiekertje. Ken je deze nog? Turn around, fat and small. ik ik allemaal tegenkom in mijn zoektocht naar regengerelateerde plaatjes. Want ook de Nederlandse zeeartiesten die hebben daar natuurlijk wel een eh, paar ideetjes over. Zoals eh, Pierre Jolijn. Na regen komt weer zonneschijn. <laughs> vrees niet, ik ga het niet helemaal afdraaien Nou Nee ik ga ook nog even laten eh, horen hoe Danny zingt over Na regen komt zonneschijn. Jolijn regen komt weer zonneschijn. Laat <laughs> mij jouw allerliefste vriend maar zijn. De jaren van... Oh, verschrikkelijk. Ja, dan hebben we Danny nog. Voor het album Donkerrode Rozen. Ja, nee. <laughs> Wijze woorden van Danny, maar eh, nee. Mannen die een ander liedje over eh, regen, stormen en dat soort dingen hebben gemaakt, ja. Die, uh, die draai ik dan maar wel met liefde. En dan heb ik het natuurlijk over. Riders on the Storm. Van de Doors. Maar het hele lange, stille intro. Kijk, daar gaat hij. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on this the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Relaxer relaxe zondagse muziek. Perfect voor dat ongelofelijke rotweer wat zich buiten afspeelt. Als jij nog niet van de bank af bent geweest op deze lekkere luie zondag, doe dat ook vooral niet. Het is het niet waard. Daarbuiten valt niks te halen wat je gewoon binnen hier niet op Radio 501 ook kan luisteren, zien, horen, genieten. Mocht jij verzoekjes hebben, een eh, plaatje wat jou echt door deze helse zondag heen gaat trekken, door het ongelofelijke rotweer, ja, laat het even weten op de balbox op Twitter. Dan komt hij waarschijnlijk wel langs. Als ik, eh, als ik denk dat hij goed is in geval, gevallen. Ja, want zo werkt het in ook weer. Ik zit achter de kloppen. Maar ja, jij hebt er ook voor te zeggen.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 Een schijnende zon. Oh. Was toch waar. is ook een regenboog. Ja, die gaan we niet meer zien vandaag hoor, denk ik zo. Hele andere groep. Baggy Trousers. Van Madness. En die mannen hebben het nog steeds hoor. Trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we stromen ook de verzoekjes als het gaat om eh, regenachtige plaatjes binnen hier in de studio. Zoals ook deze, een hele goeie van Papa Root. Who'll Stop the Rain? Een clear water Revival. En straks de nieuwe plaat voor je hoofd. Luc Nijman. wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Sporten is voor de meeste kinderen heel gewoon. Maar er zijn kinderen die al hun hele leven buitenspel staan.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 zwart gat. is super massive black hole van Muse. Met dank aan onze grote vriend Gijs. Af en toe, als ik het niet meer weet, ja, dan ga ik gewoon... Eh, niet, dat moet je niet tegen Gijs vertellen. Dan duik ik gewoon zijn playlist in en dan haal ik daar wat inspiratie uit. En over Gijs gesproken. Gijs en ik hebben binnenkort een feestje en daarvoor ben jij ook uitgenodigd. Wij hebben namelijk de 23 november het kantoor voor de buurman tot onze beschikking gekregen. Om te vieren dat wij beiden ja, om erbij bij eh, eind november, begin december allebei onze honderdste aflevering mogen vieren. Dat is iets waar wij bij stil willen staan met live muziek en heel veel gezelligheid. Dus in het kantoor van de buurman 23 november. eindelijk is er een datum over de line-up. Ga ik nog het een en ander bekendmaken. Ik ben eh, bezig met geweldige acts als Mike and the Musicians. Maar ik kan nog niks bevestigen. Dat, eh, ik ga er even achteraan en we houden jou op de hoogte. Maar zet alvast in jouw agenda 23 november in het kantoor van de buurman. We gaan nog even door met regenachtige plaatjes. Er is ook een verzoekje dat binnenkwam regenen. Eh, why does it always rain on me? Travis. vandaag dat het overeenkomt met ongeveer 8 à 9 emmers water per vierkante meter. Dat zijn extreme getallen. Nog meer regen- en stormgerelateerde plaatjes. Django Django met Storm. You wanna go, you always wanna go of the sun. nog een keer gaat spelen. En nee, dat is niet de bedoeling. Ik heb een hele mooie voor je klaarstaan. En trouwens, ja, er zijn nog heel wat plaatjes weer gerelateerd die we nog niet hebben gehoord vandaag. Dus drop jouw bezoekjes lekker in de chat of op Twitter, at Dan komen ze langs. Dus straks heb ik misschien een primeur hier in de studio. Elsa Beckman en Mike van Harskamp zitten hier in de studio een beetje te klooien met de gitaren. Volgens mij kan ik daar straks wel even een, een klein akoestisch eh, stukje van verwachten hier. Maar uh, ik ga eens even kijken hoe het met ze gaat. Deze prachtige dame, die kennen wij als Ellie Golding. En nou, ze heeft een goddelijk figuur. En een mooi nummertje over een figuur. Figuurtje 8. a kiss on my cheekbone. Then you vanish me, I'm bare. uurtje van Ellie Golding op Radio 501. Ja, net zei ik het al. Jij bent uitgenodigd de 23e om met Gijs Hoogland en mij een feestje te vieren. Ter ere van allebei onze 100ste uitzending alweer. Ja, eh, Gijs die haalt mij dan al wel een beetje in. Want ja, die heeft er vier in de week. Die gast heeft niks beters te, te doen lijkt al. Maar ja, dat dus een feestje in het kantoor van de buurman. De 23e november. jij bent er gewoon bij. Voor een gezellige avond, boordevol live muziek, ga jij naar Muziekcafé, het kantoor van de buurman. De gastvrije ontvangst en uitstekende sfeer zorgen voor een avond om niet te vergeten. Het kantoor van de buurman biedt een ruime diversiteit in verschillende live muziekstijlen op het beste podium wat Horen heeft. Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Música songwriters, uh, keiharde gitaren en drums en zo. Maar Deadbouse laat hier zien dat het eigenlijk niet altijd het vrijste is om instrumenten en eh, zang te hebben in een, in een lekker nummertje. Geweldige deuntjes van Deadmouse, je hoort stroop op Radio 501. Ik ben bij tot 8 uur en daarna ga je opnieuw luisteren naar de One Rocks uitzending van vanmiddag. En dan is het ja, woensdag weer tijd voor een nieuwe meer, Matthijs. Ik ben dus tot 8 uur bij je en ik heb nog ruimte voor jouw plaatje. Wat wil jij graag horen? Laat het me weten eh, op de chat of op Twitter. meer Matthijs. Nu komt dat langs. Nu C2C bij Derek Martin. You never feel happy. Happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel to me. We are personifying tears. They're ones of ash in an ashtray. It's been dropped on the floor. The one I've dropped a hundred thousand times before. The one I've cleaned a hundred thousand times before. But lady, you look lost your bag and your tights are gone, but it's okay, cause you've made my day. You made my day. bag and your tights are gone, but it's okay because you've made my day. I swear it's okay. You've made my People op Radio 501. 100.000 times before. we gaan even door naar muziek uit Brazilië. Ik heb zo ooit aangekondigd op Paspop. En het was super. Minas Compraia. En dat nummer, ja. Een of andere moeilijke titel die ik niet uit kan spreken. Nada está toa, ongeveer. Geniet er nog te apaga, vem de longe. Vem que o pé saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. Nada está à toa, é redemoinho que te apaga, vem de longe. Vem que o pé saiba como é importante ir até o fundo. Mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. E ventilar a dor no seu ciclo voador. Amar o amor e quem flui de você. Pra quem te vê, pra quem te vê. Se tem a ver o que te faz sofrer. Se não tem a ver, faça diluir seu não amor seu ciclo voador, o seu ciclo voador, o seu ciclo No seu ciclo voador, o seu ciclo voador, o seu ciclo voar. Vem que o pé saiba como é. Importante ir até o fundo, mas não demore muito, não demore o mundo. Saiba voltar. Na está à toa, é redemoinho que te apaga. vem de longe. vem que o pé saiba como é importante ir até o não demore muito, não demore o mundo, saiba voltar. E ventilar a dor no seu ciclo voador, amar o amor e quem flui de você, pra quem te vê, pra quem te vê. Se tem a ver o que te faz sofrer, se não tem a ver, faça de luz. stromen binnen. Eh, stromen binnen. Eh, nee, want die regen, dat is nogal een dingetje hoor vandaag. Want er is in goeree Overlake in Zeeland... Vandaag in de afgelopen 24 uur 100 mm gevallen. Oftewel 10 emmers water per vierkante meter. En ze hebben dus ook code oranje, de één naar de zwaarste weerswaarschuwing, code kleurding, uh, afgegeven. En dat is echt heel veel overlast. Normaal valt er in oktober zo'n 80 mm regen. Dus er is gewoon al 20 mm meer gevallen dan in de hele maand. Maar ja, we hebben ook een geweldige zomer gehad. Dus nu denkt de moedertje natuur van... Ha, we zullen eens even krijgen. Want eh, ik heb nog flink wat regen opgespaard. Dus ja, we gaan even door met een regenplaatje. Deze is van Jimi Hendrix. Rainy Day Dream Away. Hij heeft een koudje opgelopen hoor ik al. 501. Is Radio 501. vraagt met een bekende van ons uit Nederland. Weet je nog, Idols 2, Boris, Keep the Soul Alive. Ja, geweldig. En het hele album, de Brand New Machine, is ook echt een heel ja, is andere koek als je het naast het vorige, de vorige albums van Jason Taylor gaat eh, leggen. Zo hadden ze natuurlijk eh, ja, een, een, heel ander geluid. Ik bedoel, je had dingen als No Problem, Eh, van die dubstep-achtige dergs als kijken. Move like water, I go with the flow. I go back to old school, I go back to veel harder But this is not history, it's the start of the show. Never worry, that is the way that I roll. I'm a bad man. What is it? Let me say again. You can try copy like a slave to a trend. Nothing they can say and nothing they can do. It's no problem for me, but it's a problem for you. miljarden drum en bass met een, uh, een vleugje jaren 90 gabber eh, tintje zo doorheen zo. Maar ja, het nieuwe album Brand New Museum van Chase Staders eh, met allemaal samenwerkingen erop als Moco, Boze Jacob Banks, Rico, Major Lazer ook. Ja, dat is dan wel weer een wat hardere denk ik zo. Maar een hele andere kant op. Volgens mij hebben wij straks, we zijn al een beetje aan het repeteren, wat live muziek hier van Mike Raskamp en de Elsa Beckman. En ik weet nog niet precies wat ze gaan doen en hoe ze dat voor, eh, voor zich zien. Maar ze zijn druk aan het repeteren. En ik zag al een eh, akkoordenschemaatje, dus dat komt helemaal goed straks. Dit Ain't Messing Around van Gary Clark Jr. Nog een kwartiertje op de klok. Dan ga je naar On The Rocks. Ga ik toch maar eens even een trap onder de reet geven van Elsa en Mike. competition ain't to figure Clark Jr. Je ain't messing around. En in de studio, ja, dat is wel een, eh, een primeurtje eigenlijk. Een beetje radio jammen, zo kunnen we het wel noemen. Elsa en Mike, hallo, hallo. Hoi. Jullie gaan een, eh, een liedje voor ons spelen kijk joh. Dat hebben we gewoon ja, zomaar even uit ons duim gezogen. Want ik denk, ja, laat ik jullie gezellig meenemen. En dan, als je muzikanten meeneemt in de studio, dan is het niet heel gek dat hij er natuurlijk ook wat gaat spelen. Maar eerst ben ik, en waarschijnlijk jij ja, thuis ook wel benieuwd naar eh, hoe het met Elsa en Mike gaat. Elsa, hoe staat het bijvoorbeeld met jouw solo-carrière? Want eh, de tips hebben we allemaal. Eh, en ik, we weten dat het hartstikke goed gaat. Mike the Musicians is booming. Speel jij zelf nog wel eens ergens? Gewoon de Elsa Beckman, singer-songwriter achter een pianootje. Ehm, nou, binnenkort wel. Maar ik heb eigenlijk... Ehm, eh, Mike en eh, Johan gaan eh, met mij meespelen. Dus er komt gitaar en basgitaar bij. Te Dat het iets meer body krijgt, zeg maar. Ja. En ik natuurlijk nog steeds op de piano dan. Niet vandaag, maar dan wel. En ja, dat daar gaan we eigenlijk eh, mee aan de slag. En dan hebben we eh, Mike en Mike en de Musicians, dat hele project, dat, dat begint ook een beetje te lopen, hè? Het eh, begint steeds meer te lopen, inderdaad wat we van de zomer hebben opgetreden, daar eh, plukken we nu ook de vruchten van. We krijgen steeds meer... Eh, ja, gaat goed hoor. goed. <laughs> we krijgen steeds meer optredens aangeboden en eh, we, gaan, we zijn ook steeds meer aan het doen en het repeteren. We blijven gewoon steeds doorgaan. Welke oefenruimte ook uit worden getrapt, maakt niets uit. We gaan door. <laughs> ja, negen man herbergen, Uh, negen, acht man? ja, op dit moment is het wat schaarser dan negen man. onze grote vriend Ricky zit in Leeuwarden. Ah, ja. En, dat is een dagen met dus eh, een aantal muzikanten. Ja. Eh, nou ja, maar dan eh, nog een, grote band. Het is niet makkelijk om dan natuurlijk een, een oefenruimte <laughs> geordend te houden. Maar goed. het komt helemaal goed. Het loopt er gewoon hoor. Ja, te gek. Nou, dan hebben we hier dus eigenlijk een, soort van kleine mini Mike in the Musicians. Ja, alleen dan wel met een nummer wat van mij is en niet van Mike and the Musicians. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het maar gewoon horen, dan schuif ik deze dicht. En niet van mij, en dan is het aan jullie. <laughs> Mike Delsa, live op Radio 501. In my, in my, in my heart, shoot. The cold, the cold is in my high shoes. My Lord, my Lord, I don't know how you. My friends, my friends, you made me heal. room. Mama, Mama, I know I disappointed you. But I will, I will, I will make things better now. just me. te gek. Ja, en ik, ik hoopte eigenlijk dat jullie er nog eens zouden kunnen doen. Maar helaas, ja, kijk op de klok. Het is al 4 voor, vier voor 8. Eh, dat betekent dat het, eh, ja, dat het er bijna op zit. Maar enorm bedankt. Jij bedankt, Matthijs. En ja, we moeten nog even dan eh, kijken met de band. Want ik wil heel graag Mike de Musicians hebben. De 23 e in de kantoor voor de buurman. Dat lijkt me echt te gek. Dus als jullie nou even gaan bespreken, kijken of iedereen kan, dan moeten we er een feestje van gaan maken dan. Ik, ik, zal het, eh, ik zal het aan ze vragen, maar ik eh, denk dat ze er wel klaar voor zijn. Ja. Te gek. Super. <laughs> Ja, voor de rest, eh, als jij nog verzoekjes, ideeën en zo hebt voor dat feest, want het moet toch ja, wel een spektakel gaan worden. Dan is dat ook altijd welkom op Twitter of op de chat. mail even naar studio.radio501.nl. Ballonnen. Ja, sowieso. Dat, dat is wel een hele goeie. Ja, daar gaan we voor. Ballonnen. Anders is het natuurlijk geen feest. <laughs> Hoogtijd voor Hoogland en meer en Matthijs allebei de 100ste aflevering 23 november in het kantoor voor de buurman. Maar we zijn vaker gewoon in het openbaar, wij als Radio 501 zijn. De 1 november ook in het kantoor voor de buurman, weer een open huis met On The Rocks. En Lakeside Stories, 3 november in de brasserie van Schouwburg het Park. Kijk, heb ik nog tijd voor een plaatje? ik kan nog even... Nou, nou, nee, helaas. Ik spreek jullie allemaal woensdag weer. En tot die tijd, ja, On met Arne Tamminga. Tot dan. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.